Twee uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. brengen naar gas komen bij Schiermonnikoog. Het gasbedrijf dat het wilde doen ziet er vanaf vanwege nieuwe wetgeving. Daardoor zouden er veel meer investeringen nodig zijn. De werkgroep Horizon Schiermonnikoog spreekt van een historische overwinning. Natuurmonumenten heeft het over geweldig nieuws voor iedereen die van het eiland houdt. En de Waddenvereniging zegt feest te vieren. Toneelschrijver Ton Vorstenbos is gisteravond in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Hij was vooral bekend van zijn stukken over vaderlandse onderwerpen als Wilhelmina en Srebrenica. Het laatste stuk, dat hij samenschreef met zijn partner Guus Vleugels... belichtte de pijnlijke aftocht van Dutchbed uit de Bosnische enclave in 1995... en baarde opzien in binnen- en buitenland. Ton Vorstenbos leed aan een ongeneeslijke ziekte. Hij is 69 jaar geworden. In Haarlem zijn vannacht twee mensen overleden door koolmonoxidevergiftiging. Het zijn een vrouw van 46 en een man van 53. Ze zaten in een auto. Volgens de politie van Haarlem hadden ze een kacheltje bij zich dat de vergiftiging heeft veroorzaakt. Tijdens een radio-uitzending in de Dominicaanse Republiek zijn gisteren twee journalisten doodgeschoten. De presentator en een producent werden in de studio van dichtbij vermoord. De rechtstreekse uitzending was te zien via Facebook. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Waarom de journalisten zijn doodgeschoten is niet bekend. Wintersporters hebben dit jaar meer ongelukken gehad. Volgens alarmcentrale Eurocross waren er van januari tot nu 10% meer ongelukken dan in die periode vorig jaar. Artsen zeggen dat de verwondingen ook steeds erger worden. Ze zagen veel gebroken onderbenen, schouderbreuken en zware knieblessures langskomen. Dan het weer nog. Langzaam meer bewolking. Het is 8 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Vanaf morgen wisselvallig met veel bewolking en af en toe regen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam... bij knoop het Raasdorp, 3 kilometer. Vertraging net aan 5 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Sloterdijk en Osdorp, 2 kilometer door een spoedreparatie... Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging ongeveer een kwartier.